Dielke Eertstra met het NOS-journaal. De NAVO steunt Turkije in zijn aanpak van IS en de gewapende tak van de Koerdische PKK. Alle 28 bondgenoten zijn zeer solidair met de Turken. zei secretaris-generaal Stoltenberg na afloop van een spoedzitting in Brussel. De afgelopen tijd waren er meerdere aanslagen op Turks grondgebied. Stoltenberg zei dat alle lidstaten terrorisme veroordelen. Ze zien aanslagen als een bedreiging van de internationale stabiliteit... en vinden dat landen zich daartegen mogen verdedigen. Hij benadrukte wel dat Turkije niet om militaire steun had gevraagd, maar alleen om politieke steun. Deense militairen willen niet meer meedoen aan de internationale strijd tegen IS. Ze zijn moe en gestrest door de buitengewone inspanning die ze de afgelopen jaren in allerlei missies hebben geleverd. Dat schrijven militaire vakbonden en vertrouwenspersonen in een brief die onder andere is gericht aan premier Rasmussen. De Denen doen sinds oktober vorig jaar met zeven straaljagers en 280 militairen mee aan de internationale strijd tegen IS. Het parlement moet in oktober beslissen over verlenging van de missie. De Nederlandse kledingindustrie verliest jaarlijks bijna een miljard euro door de verkoop van goedkope namaakkleding. Winkeliers en fabrikanten lopen inkomsten mis doordat consumenten valse merkartikelen kopen op vakantie in het buitenland. Dat gaat ook ten koste van banen. Bovendien loopt Nederland belastinginkomsten mis. Voor de hele Europese Unie komt het verlies door de verkoop van nepkleding uit op 26 miljoen euro. Sharon van Rouwendaal heeft op het WK Zwemmen in Kazan zilver gewonnen op de 10 kilometer open water. De lange baanzwemster van 21 haalde daarmee ook een ticket binnen naar de Olympische Spelen in Rio. De wereldtitel ging in Kazan naar de Française Aurélie Muller. Dan het weer bewolkt en buien met kans op onweer, vooral in het noorden. Verder veel wind, het is ongeveer 17 graden. Morgen vooral ochtends buien, daarna meer zon en een gaat of 18. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate.